They all say that I'm not impressive at best. That's okay I've got nobody to impress. My impression is they'd rather be elsewhere. Oh, I'm staying nowhere with love. It's better to be happy in a cardboard shack than to be alone in a castle. All you get for your money is a heart attack. I just as soon alleviate the hassle. Every day I watch the go getters go by. Even they say the latter is much too high. Why should I go high? I'm happy below there. shack than to be alone in a castle. All you get for your money is a heart attack. I just as soon alleviate that. hassle. every day I watch the go-getters go by. Hey, even they say the ladder is much too high. welkom bij Tweede Uur van ZFM Jazz op deze zonnige zondagochtend. Eh, ja, wat kan je verwachten het Tweede Uur? Eh, wat nieuw werk van eh, Brandy Jonger, een harpiste. Joel Ross zie ik op de lijst staan. Christine Coller, Emily Rambler, gitariste. En, Michael Dees, uh, trombonespeler dacht ik uit mijn hoofd. Of trompet, ik weet eigenlijk ik moet ik even nakijken. kortom, van alles. voor jong en oud. En vooral hele vrolijke muziek. En het tweede uur is altijd iets meer pit dan het eerste uur. Maar eh, we maken er iets moois van. Ik hoop dat je ervan geniet. Dan kom ik terecht bij eh, een harpiste. En haar naam is Brandy Jonger. En die heeft onlangs weer een cd uitgebracht. Even kijken hoe die heet. Eh, ik kan het nauwelijks lezen, want ik heb weer beroerd geschreven zelf. Brandy Jonger. God About Season heet het. en een mooi nummertje is New Panicle. Ja, mooie cd van Brandy Younger. Eh, Amerikaanse harpiste. Als je haar wil zien, moet je eens op YouTube kijken. Want er zijn prachtige filmpjes van haar op. Eh, dit komt van haar nieuwste cd. Cardabout About Season, ja uit 2025. De moeite waard. Eh, ik heb het eerste uur ook iets geraakt van de Chicago Jazz Orchestra. En nu eh, laat ik weer een nummertje van hen horen van een CD uit 2014. Met, even kijken wie daarop meespeelt, eh, eh, M.A. Dat is eh, ook, ook fraai. Ik wil ik graag doen. Cheek to Cheek is een bekende. Heaven, I'm in heaven And my heart beats so that I can hardly speak And I seem to find the happiness I seek When we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and reach its highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing on a river, on a stream. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. de Chicago Jazz Orchestra is een aardige big band. Eh, mooi hoor. En eh, de, de zang was van Cheryl M.E. Volgens mij komt deze cd uit 2013, zie ik. leuk. Ehm, iets nieuwer is Joel Ross, een vibrafonist. En die heeft in 2024 een cd uitgebracht, een New Blues nu blues. En dat zijn ook een, eh, mooie nummers op. Eh, en onder andere spelen mee Joel Ross op de vibrafoon... Emmanuel Wilkins uh, eh, altsax... Jeremy Corum piano... Gabrielle Gado fluit... En even kijken, Jeremy Dutton op de drums. En uh, Canoa Mendelhall op de bas. En van dit ga ik een nummertje van draaien. Het volgende nummer heb ik klaargezet. Je moet altijd even kijken naar de lengte van de nummers. Maar dit is wel te doen. Deze keer Joe Ross What I'm Waiting For. mooi nummertje van eh, deze eh, eh, Joel Ross. Uh, eens even kijken wat we dan doen. Oh ja, ik had nog een tweede keer Moondance beloofd. Met name in een uitvoering van Van Morrison en Georgie Fame. Komt-ie, Moondance, de versie? It's a marvelous night for a moon dance with the stars up above your eyes. From fabulous night to make a romance neath the cover of October skies. All the leaves on the trees are falling till the sound of the breezes that blow. And I'm trying to plead to the calling of your heart and play off the low. Oh, the night's magic seems to whisper and hush. sunshine in your blush. Here I am, side one more, moon dance with you, my love. Here I just make some more romance with you, oh, my love. Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know now the time it is just right. And straight into my arms, it will run. And when you come, my I probably waiting to make sure that you're never alone. I remember my dream will come true. There and then I'm gonna make you my own. Every time I touch you, you just tremble inside. And I know how much I want you, baby, that can't hide. You are your side, one more dance with you, my love. You know altijd al een jazzy nummer... maar deze uitvoering van Moondance van Van Morrison en Georgie Fame... Eh, is natuurlijk echt eh, jazz. Eh, leuk. Mooi nummer trouwens. tijd voor een, iemand die ik laatst hoorde zingen... en waarvan ik dacht, hé, hey, dat is toch een aardige stem. En haar naam is Christine Coller. En ze is een New Yorkse jazzzangeres. Volgens mij brengt ze de muziek nog wel uit in eigen beheer. Ze, haar laatste cd'tje is een eh, cd die... Eh, eh, dat is met muziek van Burt Bacharach. De, Walk On By heet de cd. En dit is een leuk nummertje. Don't Make Me Over. Christina Koller, eh, eh, New Yorkse jazzzangeres. Eh, nou, een aardige cd. Het is gauw een beetje kitscherig altijd, die muziek van Burt Bacharach. Maar deze uitvoering ja, kan ik wel weer waarderen. Ehm, kom ik terecht bij een gitariste. En haar naam is Emily Rambler. En volgens mij is deze dame niet oud geworden. ooit overleden aan, op 30, ja, in begin 30 denk ik tijdens eh, verblijf in Australië. En eh, ja, toch wel verdovende middelen. Volgens mij was ze aan verslaafd, drank. En is overleden, hartstilstand staat me bij. Maar ze kan aardig gitaar spelen. Emily eh, Rambler. even kijken waar ik haar zo gauw kan vinden. Emily Rambler, hier heb ik haar. East to West. West is natuurlijk West Montgomery. Een mooi nummertje, bekend nummertje, Hot House. Ja, die Emily Rambler is wel een bijzondere figuur geweest. Eh, ook nog een poosje geweest met Monty Alexander, als ik me niet vergis. Uh, is maar 32 jaar geworden. En eigenlijk gaf ze blijk van geweldige eh, kwaliteiten. Als je kijkt naar die bekende gitaristen... waren allemaal wat ouder toen ze op hun top waren. Deze dame is niet oud geworden, 32. Hartfalen was het. Emily Rambler kom ik bij een uh, trombonespeler, Michael Dees. Ook weer het nieuwe cd uitgebracht. En dan zal ik eens even kijken wat ik daarvan ga draaien. Een mooi nummer van die cd is Danger Zone. Eens even kijken of die vinden. Michael Dees. Michael Dees. Ja, komt ie. Danger Zone. Thank you. Bye-bye. Thank komt van een cd City Life, eh, The Music of Greg Hill. Eh, Michael Dees op de trombone. Ik zie al wel hele bekende mensen meespelen hoor. Linda Meehan speelt op de bas. En het, is trouwens een dubbel cd. En ik zag ook op de hoes dat eh, op, die, op, de, disc 2 ook nummers staan van de andere, van bijvoorbeeld J.J. Johnson, maar ook van Emily Rambler. Dat die hebben we net gedraaid. Dat is wel leuk. we gaan iets anders draaien. We hebben Michael Deers gehad, we hebben die gehad. De, de hoogste tijd voor een geluid van een ander mevrouwtje. Sugar Pie, kom zo. Sugar Pie and the Candy Man. Eh, mooi nummertje. En eh, ja, dat is eh, leuke muziek hoor. Sugar Pie and the Candy Man. Zoek maar op YouTube, staat best wel veel op. wat ook leuke muziek is, is dit orkestra Voltare. Als het weer wat warmer wordt, dan krijg je toch een beetje Italiaanse ideeën. Ook de temperatuur vandaag gaat een beetje naar de 25 graden aan de kust. Binnenland meer dan 30. Goed blijven smeren zou ik zeggen. Voldoende blijven drinken. Mambo Italiano. e baccalà. Ehi compà, se da giorno a tutto schia, cambiando sempre l'italiano, ma con il suo mambo. continua sempre imperterrita a cantare soltanto Ehi mambo, mambo italiano, Ehi mambo, mambo italiano. No, no, no, la storia è finita, non è più partita e da noi sempre restata col suo mambo. sempre restata col suo mamma Ja, deze zomerse klanken waren natuurlijk van Gino Fernelli en You've Got To Move. Nou, dan moet je mee oppassen als het te warm wordt, hè. Maar eh, voorlopig kan het wel hier aan de kust. Dus dat moet kunnen. Wandelen, fietsen, noem het allemaal maar op. Bewegen dus. Eh, dan kom ik bij een muziekje wat ik wel eens eerder gedraaid heb. Maar daar zijn zoveel versies van. En dat is gewoon heel mooi. Het is de muziek van eh, Lupin. En hebben we het over Arsène Lupin natuurlijk. De derde film. En dit is de jazzversie. Lupendry. En and the Explosion Band. Het is uh, filmmuziek, eh, prachtig. Lekker eh, big band ook, fijn om te horen. En je hebt geluisterd naar ZFM Jazz Samenstelling Presentatie Alke Beuving. we hebben van alles gedraaid, mainstream, nieuw, oud, van alles wat. Een ja, grote collectie en we gaan eruit met Ladici, het nieuwste album van haar, The Crown. dit nummer speelt ze ook samen met trombone Shorty eh, ik hoop dat je het leuk vond.